Mark Hokker met het NOS Journaal. In Frankrijk gaan overduur de stembureaus open voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In totaal mogen 47 miljoen mensen hun stem uitbrengen. In het land is nog steeds de noodtoestand van kracht. Zo'n 50.000 militairen en agenten zijn ingezet voor de bewaking van de stemlokalen. De meeste stembureaus sluiten vanavond om 7 uur, maar in grote steden als Parijs en Marseille sluiten ze een uur later. De eerste officiële exitpolls verschijnen ook om 8 uur. Op 7 mei wordt de tweede ronde gehouden, waarin de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar opnemen. En dan wordt duidelijk wie de nieuwe president van Frankrijk wordt. De Amerikaanse actrice Erin Moran is overleden. Ze is vooral bekend van haar rol als Joni Cunningham in de tv-serie Happy Days. Die serie ging over het gezin Cunningham en huisvriend Fancy. Erin Moran speelde een van de kinderen. Later kreeg ze de hoofdrol in de spin-off Joni Loves Chachi. De doodsoorzaak van Moran is nog onbekend. Ze was 56 jaar. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben gisteravond duizenden mensen meegedaan aan een vreedzame protestmars. Ze brachten een eerbetoon aan de doden die bij de demonstraties van de afgelopen weken zijn gevallen. Sinds begin deze maand wordt bijna dagelijks tegen maatregelen van de regering gedemonstreerd. En ook gisteravond eisten de demonstranten dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Oud-correspondent Mustafa Oekbi is overleden. Hij was jarenlang correspondent voor de NOS in het Midden-Oosten. Hij begon zijn carrière als freelancer voor onder meer Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. In 2003 werd hij correspondent voor de NOS. Eerst bij de radio, later ook voor televisie. Hij deed als een van de weinige Nederlandse journalisten verslag van de oorlog in Irak. In 2010 stopte Oekbi als correspondent niet lang daarna moest hij vanwege een langslepende ziekte de journalistiek helemaal verlaten. Mustafa Oekbi was 53 jaar. Het weer, vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af.